Dat kan zijn via creditcards en doorlopende kredieten... maar ook met winkelpassen. Volgens het BKR komen daardoor mensen met kleine schulden... sneller in beeld en dan kunnen ze eerder worden geholpen, zegt het BKR. De ik kies bewust vinkjes op levensmiddelen verdwijnen zeer waarschijnlijk. Minister Schippers laat een app ontwikkelen die consumenten gerichte informatie geeft over de samenstelling en voedingswaarde van producten. En ook wordt rekening gehouden met allergieën. Het ik kies bewust vinkje werd tien jaar geleden ingevoerd en het logo werkt volgens velen verwarrend. Het betekent niet dat een product per se gezond is. Een medewerkster van Defensie is opgepakt voor het doorsluizen van politieinformatie aan Klaas Otto, de vroegere leider van motorclub No Surrender. Dat meldt de Telegraaf. Volgens de krant had ze een relatie met Otto en heeft ze maandenlang geïnformeerd over het onderzoek naar hem en de motorclub. De voormalige No Surrender baas zit sinds begin juli vast op verdenking van afpersing, witwassen en brandstichting. In Saoedi-Arabië is een prins geëxecuteerd wegens moord. Drie jaar geleden had hij iemand doodgestoken bij een ruzie. Er zijn nauwelijks gevallen bekend van Saoedische koninklijke familieleden die worden geëxecuteerd. Voor zover bekend had de prins geen belangrijke functie. De politie in Gelderland heeft een 25-jarige man uit Aanstop gepakt... die drie websites beheerde voor de handel in illegaal vuurwerk. Bij zijn arrestatie vond de politie illegaal vuurwerk en twee vuurwapens. Ook de vriendin van de man werd aangehouden. Bij twee handelaren die op de site actief waren... werd in totaal 1200 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het weer, buien trekken naar het zuiden. Vanuit het noorden wordt het droog en klaart het op. Vanmiddag nog een enkele bui, mogelijk met onweer. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg, 11 kilometer. verderop bij Everdingen, 12 kilometer na een ongeluk. Vertraging bijna een half uur, de linkerrijstrook is daar dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude 4 kilometer. Vertraging zo'n 20 minuten. gaat ook voor de A6 richting Muiden bij Muidenberg.